Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees parlement het toch eens. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels... Met kunstmatige intelligentie kunnen teksten, afbeeldingen, video's en stemmen worden gemaakt... die niet van echt te onderscheiden zijn. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970... waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in tal van films en series... onder meer in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones... Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. De resolutie was opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Er stond ook in dat Palestijnse en Israëlische burgers moeten worden beschermd... en dat alle gegijzelden direct moeten worden vrijgelaten. In Frankrijk zijn zes tieners veroordeeld tot korte voorwaardelijke celstraffen... voor een rol bij de onthoofding van de leraar door een moslim-extremist. Samuel Paty werd in 2020 vermoord nadat hij in een les Mohammed-cartoons had laten zien... tijdens een debat over de vrijheid van meningsuiting.